5 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Die gezegd dat hij achterna gezeten en bedreigd wordt door een bepaalde familie. Verder gaf hij geen details. De man van 33 had volgens de Duitse politie geen terroristische of religieuze motieven voor zijn daad. Hij is naar een psychiatrische inrichting gebracht en wordt daar onderzocht. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO ziet af van de benoeming van Robert Mugabe tot Goodwill-ambassadeur. Directeur Gebre Jezus heeft dat op de WHO-website gezet. De benoeming van de dictator kwam de WHO op een storm van kritiek te staan. Mugabe had zich moeten inzetten voor de bestrijding van kanker en diabetes, terwijl in Zimbabwe zelf de zorg volledig is ingestort. Onder meer minister Koenders uitte zich zeer kritisch. Hij sprak van een stuitend, slecht en bizar idee. De Japanse premier Abe behoudt zijn tweederde meerderheid in het parlement. Dat melden Japanse tv-stations op basis van exit polls. Abe heeft de tweederde meerderheid nodig om het pacifisme uit de grondwet te kunnen schrappen. Sinds de Tweede Wereldoorlog mag Japan alleen een klein zelfverdedigingsleger hebben. Maar Abe vindt dat onder meer vanwege de dreiging van Noord-Korea niet meer van deze tijd. Vanwege het slechte weer gaat het nog even duren voordat de officiële uitslag bekend is. Door orkaan Lam zijn veel wegen in het land ondergelopen. En stembiljetten kunnen daardoor niet worden opgehaald. Ajax heeft de eerste klassieker van het seizoen gewonnen. Feyenoord werd in de eigen kuip met 4-1 verslagen. Bij rust was het nog 0-0. PSV won in eigen huis van Heracles. Het werd 3-0. Door de overwinning blijven de Eindhovenaren koploper. AZ won thuis van Utrecht met 3-0. Heerenveen Vitesse is een kwartier geleden begonnen.